Amandelen, schilderijen, sojabonen, vleesproducten, kunststof, staalproducten, cosmetica. Nou, een hele eh, opsomming. En wat de EU heeft geprobeerd is om daar producten op te zetten die uh, ja, weliswaar pijn doen bij de Amerikanen, maar die wij hier ook nog wel ergens anders eh, vandaan eh, zouden kunnen halen. Want het zijn Europese bedrijven die de belasting moeten gaan betalen en dus mogelijk naar alternatieven gaan zoeken om die heffingen te ontlopen. Deze aankondiging van de EU is een antwoord op de importheffingen van Trump op staal en aluminium uit Europa. Japan en de NAVO willen meer gaan samenwerken. Japan is voor een groot deel afhankelijk van Amerika als het gaat om de nationale veiligheid. Omdat dat land zich onvoorspelbaar gedraagt onder Trump... zoekt Japan meer zekerheid bij de NAVO. Ze zullen vaker aan gaan schuiven bij overleggen... en meer inlichtingen met elkaar gaan uitwisselen. Het openbaar vervoer wordt niet gratis. 58.000 mensen tekenden een petitie om reizen met de trein, bus, tram en metro gratis te maken. Vandaag werd het behandeld in de Tweede Kamer... maar daar vindt een meerderheid het plan te duur. Als iedereen zonder te betalen met het OV zou mogen reizen... zou dat de overheid minstens 4 miljard euro kosten. In je poep ophouden op je werk omdat je liever thuis gaat. Als dat herkenbaar is, sta je bij het idee van een meerdaags festival met dicties waarschijnlijk niet meteen te springen. Toch is het belangrijk om altijd te gaan wanneer je moet, zegt de schrijver van het boek De Poepdokter. Je darmen zijn echt de basis voor je gezondheid. Dus dat is waar de voedingsstoffen die je eet worden opgenomen om een gezond lichaam mee te bouwen. En de afvalstoffen die je kwijt moet, worden daar afgevoerd. Eh, en die moeten dus ook goed je lichaam kunnen verlaten. Om die boodschap duidelijk te maken is het vandaag Nationale Poepdag. Je wordt ook opgeroepen om vaker achterom te kijken naar wat je hebt achtergelaten want drollen die er anders uitzien dan normaal... kunnen je sneller wijzen op gezondheidsproblemen. Het weer blijft droog en het koelt vannacht af tot een graad of 5. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. Het wordt 13 graden langs de kust en 17 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. En nog altijd een drukke avondspits in Noord-Holland. De meeste vertraging zien we op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen 13 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud ook. En wat nog opvalt is de A10. De A10 Oost richting Zaanstad voor Zeeburg. Een ongeluk, hier is de ook dicht en de vertraging een kwartier.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 Japan wil meer gaan samenwerken met de NAVO. Dat zei de Japanse premier na een ontmoeting met secretaris-generaal Rutte in Tokio. Nu is Japan grotendeels afhankelijk van Amerikaanse bescherming... maar dat is sinds de regering Trump geen zekerheid meer. Het OV wordt niet gratis in Nederland. Er was een burgerinitiatief ingediend bij de Tweede Kamer... maar de meeste partijen vinden het te duur. Gratis OV voor iedereen zou zeker 4 miljard euro gaan kosten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt bij een graad of 6. Morgen droog en af en toe zon bij maximaal 17 graden.